4 uur. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Zeker drie Europese bedrijven leveren geavanceerde surveillance-technologie aan veiligheidsdiensten in China, meldt Amnesty International. Een van de ondernemingen zit in Nederland, in Wageningen. Dat bedrijf zegt een systeem te hebben verkocht aan Chinese universiteiten voor gedragsonderzoek. Volgens Amnesty lopen de bedrijven een groot risico om bij te dragen aan mensenrechten schendingen in China. In de plaats hem in Noord-Holland zijn drie grote schuren door brand verwoest. In de schuren lagen houten kisten opgeslagen. Het vuur werd aan het begin van de nacht ontdekt. Er zijn geen gewonden. In de buurt van de brand is asbest vrijgekomen... maar dat heeft volgens de brandweer geen gevaar op, eh, levert geen gevaar op voor de omgeving. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 15% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de rijkste 1% van de wereldbevolking meldt Oxfam Novib na onderzoek. Tegelijkertijd is de armste helft van de mensheid verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot. De ontwikkelingsorganisatie wil dat overheden bij corona-steunpakketten van bedrijven eisen dat ze hun CO2-uitstoot omlaag brengen. Er is een verdachte aangehouden voor het versturen van een brief met het dodelijk gif ricine naar het Witte Huis. Het gaat om een vrouw die volgens Amerikaanse media werd opgepakt bij de grens tussen Canada en de VS. Ook wordt gemeld dat ze verdacht wordt van het versturen van meer gifbrieven, onder meer naar gevangenissen.